Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet roept op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Demissionair minister Ollongren van Defensie zei in Nieuwsuur dat een gevechtspauze nodig is... om een humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen. Ze zegt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen... en dat er begrip is voor het Israëlische voornemen om Hamas te vernietigen. Maar de defensieminister benadrukt dat beide partijen zich wel aan het humanitaire oorlogsrecht moeten houden. Het gaat goed met het Amerikaanse meisje en haar moeder... die zijn vrijgelaten door Hamas, zegt haar vader. Het tweetal werd twee weken terug gegijzeld door de Palestijnse militante beweging. Gisteravond werden ze om humanitaire redenen vrijgelaten, al dus Hamas. De Amerikaanse president Biden heeft de regeringen van Israël en Qatar bedankt voor hun inzet... bij de vrijlating van de eerste twee gijzelaars. Qatar heeft daarbij bemiddeld. Israël heeft vannacht in Libanon doelen van Hezbollah aangevallen, zegt het Israëlische leger. Het is een reactie op eerdere beschietingen met antitankraketten door de militante beweging. Volgens Israël zijn onder meer kampen van Hezbollah en een lanceerinrichting die gericht was op Israël aangevallen. De afgelopen dagen zijn er vaker beschietingen over en weer tussen het Israëlische leger en Hezbollah in Libanon. Schrijver Wessel de Gussinklo is overleden, heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Hij debuteerde op 45-jarige leeftijd met de roman De Verboden Tuin. Hij won twee keer de Boekenbon Literatuurprijs voor de romans De Hoogstapelaar en Op weg naar de Harts. De Klo is 82 jaar geworden. Het weer. De ochtend begint wisselvallig met af en toe wat zon en in het oosten regen. In de middag trekken er meer buien over het land. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de A. De meeste files worden korter, maar ongelukken veroorzaken nog wel problemen. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je vast voor knooppunt Koenplein. Je hebt daar 20 minuten op onthoud door een ongeluk. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht. Op de A10 is het daardoor ook nog wat drukker. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je nog een kwartiertijdverlies voor knooppunt Velzen door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Van Alkmaar naar Diemen sta je vast bij de afrit AMC, ook door een aanrijding. Daar is de vertraging 10 minuten. Net als op de A10 Oost bij Amsterdam, richting Utrecht en Amersfoort. Ook dat komt door een ongeluk bij Zeeburg.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 It's me, Fergie. Up here. Hold up! Motherfucking what's up, baby? When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh shit! Oh, VIP, cause you know I gotta shine.